Als dat niet helpt, kunnen gemeenten onder curatelen komen. Dat schrijven de staatssecretarissen Van Rijn en Teven aan de Tweede Kamer. Jeugdzorg Nederland vindt dit niet genoeg en pleit voor een noodwet om de zorg aan kwetsbare kinderen te garanderen. Steeds meer mensen betalen hun rekeningen niet op tijd. De afgelopen zes maanden noteerde het bureau kredietregistratie 19.000 mensen met betalingsproblemen. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 groeit het aantal Nederlanders met betalingsproblemen elk half jaar gemiddeld met 3%. Inmiddels zijn er bijna 760.000 Nederlanders met een betalingsachterstand op een lening. De meeste komen in de schulden na een echtscheiding of doordat ze geen werk hebben. In TBS-kliniek De Rooise Wissel in Oostrom in Limburg is vorige maand een medewerkster gegijzeld door een patiënt. Dat meldt het EO-programma Dit is de Dag. De sociotherapeute zou meer dan een uur lang zijn vastgehouden door een TBS'er met een scherp voorwerp. Volgens bronnen was hij gefrustreerd doordat hij minder vrijheden had dan in een andere kliniek. Het ministerie van Veiligheid en Justitie erkent dat er een incident is geweest, maar spreekt van een kortdurende bedreiging. Uit het onderzoek van de EO komen meer incidenten naar voren. Eerder dit jaar bleek dat patiënten relatief eenvoudig drugs, telefoons en messen naar binnen kunnen smokkelen. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. Morgen zonnige periode, maar ook kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Zaterdag veel bewolking en enige tijd regen. Dit was het. my strong. me wrong.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 106.9. Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...